Daar bestaat geen misverstand over, zei hij na een ontmoeting met VN-chef Ban Ki-moon. Wel benadrukt hij dat de veiligheid en bescherming van de Libische burgers voorop moet staan. Gisteren was topman Moussa van de Arabische Liga nog zeer kritisch over de luchtacties. Hij zei dat het vliegverbod bedoeld was om de burgers te beschermen en niet om ze te doden. In de Japanse kerncentrale Fukushima zijn nieuwe problemen met twee van de zes reactoren. Uit reactor nummer drie kwam een tijd lang grijze rook. Het lijkt erop dat dat inmiddels is opgehouden. Volgens Japanse media is er nu rook te zien bij reactor 2. Bij die reactor is de stroom vandaag weer aangesloten. Uit voorzorg zijn enkele medewerkers van het energiebedrijf geëvacueerd. Er is geen verandering gemeten in de hoeveelheid straling in de omgeving van de centrale. De president van Jemen wordt steeds verder in het nauw gedreven. Enkele hoge militairen zijn overgelopen naar de oppositie. Ze behoren tot dezelfde stam als president Saleh. Vertegenwoordigers van de stam drongen gisteren al aan op het vertrek van Saleh. In de hoofdstad Sanaa zijn tanks en militaire voertuigen gezien. Er zijn berichten dat die uur worden gebruikt om de demonstranten te beschermen. De uitvoering van het grootste wegenproject in Nederland kan beginnen. is De schulds ondertekend daartoe vandaag het tracébesluit Schiphol-Amsterdam-Almere. De komende tien jaar ondergaan de snelwegen tussen de drie plaatsen een metamorfose. Ze worden verbreed, er worden tunnels en een aquaduct aangelegd... en 100 bruggen en viaducten worden aangepast. Het kost allemaal bij elkaar een kleine 4,5 miljard euro. Er gaat ook geld naar het treinverkeer tussen Lelystad en Schiphol, een kleine anderhalf miljard. Eind dit jaar wordt begonnen met de A10 Oost. Het hele project moet in 2020 klaar zijn. Het weer op de meeste plaatsen zon. Het wordt ongeveer 14 graden vanmiddag.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 When the thunder turns around, they'll run so